Vrouwen zouden stelselmatig worden achtergesteld en geen kans maken op promotie. Een vrouw zou zelfmoord hebben gepleegd na een seksuele relatie met een leidinggevende. Activision Blizzard heeft de zaak nu geschikt voor bijna 43 miljoen euro en heeft beterschap beloofd. Het bedrijf werd pas geleden nog voor ruim 63 miljard euro overgenomen door Microsoft. Rudy Giuliani moet van een Amerikaanse jury ruim 148 miljoen dollar betalen aan een moeder en een dochter uit Georgia. Volgens de oud-advocaat van ex-president Trump hadden de twee onder meer geknoeid met stemmachines. Maar voor de stemfraude was geen bewijs. En de rechter oordeelde eerder al dat er sprake was van smaad. Oekraïne heeft gisteravond een droneaanval uitgevoerd op de Krim, zegt het Russische ministerie van Defensie. Volgens de Russen werden er 26 Oekraïnse drones neergehaald. zijn geen berichten over schade. Rusland annexeerde het schiereiland bijna tien jaar geleden. Weinig landen erkennen het als Russisch grondgebied. En de NASA heeft de grootste zonnevlam van de afgelopen zes jaar vastgelegd. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie was de uitbarsting op het noordwestelijke deel van de zon. De zonnevlam die werd door een telescoop vastgelegd. En door de uitbarstingen merkten meerdere piloten dat er problemen waren met de communicatie. Het weer is droog en het is niet veel kouder dan een graad of 6. Overdag eerst bewolkt en droog.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 Just no, no. Shut up, just shut up. Shut up, just shut up. Don't go now, please go. I don't know. Stop the talking, baby. I start walking, baby talking, baby. Stop talking, baby. Start walking, baby. Stop talking, baby.